Uur. Jobboot met het NOS-journaal. Het gaat zeker 1 tot 2 maanden duren voor de kranen zijn weggehaald en het puin is opgeruimd in Alphen aan de Rijn. Volgens de gemeente kan het bergen over twee weken pas beginnen. Dat het zo lang duurt komt door de ingewikkelde situatie. Twee kranen liggen kruiselings over een aantal huizen, terwijl ze nog steunen op wankele pontons. De verantwoordelijke bouwbedrijven hebben een noodfonds opgericht waar bewoners en bedrijven vanaf vandaag een beroep op kunnen doen. Er zit 1,25 miljoen euro in het fonds. Geld is bedoeld voor het eerste herstel van beschadigde woningen en winkels. Bijna de helft van de mensen die asiel aanvragen in Nederland komt uit Syrië. Afgelopen maand vroegen ruim 2300 Syriërs asiel aan. Dat aantal is de afgelopen vier maanden verviervoudigd. In april melden zich nog zo'n 650 Syrische asielzoekers. De tweede grote groep asielzoekers komt uit Eritrea. Ruim duizend mensen uit dat land kwamen afgelopen maand aan in Nederland. In Tilburg is een zwembad ontruimd na een ongeluk met een gevaarlijke stof. Om welke stof het gaat is niet duidelijk. Volgens Omroep Brabant ontsnapte dampen uit een blik dat in de kelder stond. Enkele bezoekers waren misselijk en duizelig, zegt de brandweer. Het incident deed zich voor in zwembad De Reeshof in Tilburg. Dat kwam in 2011 in het nieuws toen een geluidsbox naar beneden kwam. Dat kostte het leven aan een baby van vijf maanden. De autoriteit Consument en Markt gaat onderzoeken of de staatsloterij en de lotto wel mogen fuseren. De ACM vraagt zich af of er wel voldoende concurrentie overblijft als de twee gaan samenwerken. Na een fusie zouden ze samen rond de 50% van de markt voor loterijen en lotto's in handen hebben. De lotto is ook eigenaar van Eurojackpot en van Krasloten en de staatsloterij zit ook achter het miljoenenspel. Het weer bewolkt en vooral in het noordoosten nog kans op regen. Vanavond overal droog, vannacht wordt het ongeveer 12 graden. Vooral in het zuidoosten en midden van het land kan mist ontstaan. Morgen verdwijnt de mist vrij snel en is er af en toe zon. Het wordt dan 21 graden. Heel lokaal kan er nog een bui vallen. Dit was het NOS. ZFM, verkeersupdate. verkeersupdate. Dit is René Passet van de ANWB. Het is een eh, bescheiden spits in de Randstad. Dit zijn de files eh, met wat meer vertraging. Op de A1 Amsterdam-Amersfoort tussen Laren en de afrit Bunschoten 7 kilometer langzaam rijden. Op de A6 Muiden-Lelystad tussen Almere Buiten-Oost en Lelystad 8 kilometer na een ongeluk. Maar het staat al aan de kant. Op de A10 Noord de ring van Amsterdam tussen Zeeburg en Kadoelen 4 kilometer richting het Koenplein. Op de A13 Rotterdam-Den Haag bij Delft 7 kilometer, ook langzaam rijden. A27 Utrecht-Breda voor de brug bij Gorkum 5. De N44 in beide eh, richtingen files bij Wassenaar. De meeste vertraging is er vanuit Den Haag, bij Wassenaar 5 kilometer. En op de N218 is een ongeluk gebeurd, Spijkenisse Europort. Daar eigenlijk nog de meeste vertraging, bijna een half uur bij Abbebroek in de 3 kilometer file die daar staat.